Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen in de toekomst ook via de kabel informatie onderscheppen. Nu mogen ze dat alleen via de telefoon of de ether. De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, Plasterk en Hennis, gaan de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten uit 2002 aanpassen. Een commissie concludeerde eind vorig jaar al dat inlichtingendiensten ook op de kabel actief moeten zijn om hun werk goed te kunnen doen. 90% van de telecommunicatie gaat tegenwoordig via de kabel. De ministers benadrukken dat er niet ongericht gegevens mogen worden onderschept. Een kritisch rapport dat de samenwerkende hulporganisaties zelf hebben laten maken en dat in februari al klaar was, is nu pas naar buiten gekomen. Internetmagazine De Correspondent heeft het in handen. In het rapport staat dat de samenwerkende hulporganisaties het geld dat binnenkomt anders moeten verdelen. Verder staat in het rapport dat de hulporganisaties, die geld via Giro 555 inzamelen, elkaar onvoldoende gunnen. Voorzitter Grotehuis van de SHO zegt dat er al veel is veranderd en dat hij niet de wens had het rapport geheim te houden. Op Madagaskar voor de Afrikaanse oostkust zijn sinds augustus al 40 mensen overleden aan de pest. Bij nog 79 mensen is de ziekte vastgesteld, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de hoofdstad Antananarivo moeten mensen zich zorgen maken, al dus de organisatie. Omdat de bevolking zo dicht op elkaar woont en de gezondheidszorg te wensen overlaat, kan de ziekte zich daar snel verspreiden. De pestbacterie wordt vooral verspreid door vlooien. Het weer, Vannacht valt er in het westen en noorden mogelijk een spat regen.